Eerst wil hij nog praten met de fractieleiders in de Tilburgse gemeenteraad. Vanochtend is Vreeman bij hem op bezoek geweest. De Tilburgse gemeenteraad wil niet verder met Vreeman. Hij heeft de raad vorig jaar niet op tijd geïnformeerd over een tegenvallen bij de verbouwing van het Mini-theater. Dat leidde gisteren tot een motie van afkeuring. Een van de haat, en man die haatmails naar Nova-presentator Clary Polak heeft gestuurd... is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. De man was kwaad op Nova omdat het programma volgens hem veel te negatief over Marokkanen berichtte. Hij stuurde Polak daarom twee keer een mail waarin hij haar dreigde te vermoorden. Kredietbemiddelaar AFAP erkent dat consumenten mogelijk gedupeerd zijn... doordat er vooral polissen werden aanbevolen... waardoor het bedrijf hoge provisies kreeg. Sinds begin dit jaar zijn bonusprovisies verboden, waardoor AFAP veel inkomsten kwijtraakte. De afgelopen tijd verdwenen bij het bedrijf al ongeveer 200 van de 600 banen. AFAP onderzoekt nu of het bedrijf de afgelopen twee jaar verkeerde adviezen aan klanten heeft gegeven. De Sakharovprijs voor de vrijheid van denken is toegekend aan de Russische mensenrechtenorganisatie Memorial. De organisatie zet zich vooral in voor het bevorderen van de democratie in Rusland en een aantal andere landen die onderdeel waren van de Sovjet-Unie. Memorial biedt onder meer hulp aan mensen die in Sovjetkampen hebben gezeten. Aan de zagrofprijs is een bedrag verbonden van 50.000 euro. Een medewerker van de Radboud Universiteit in Nijmegen is ontslagen... omdat hij een cameraatje had opgehangen in een invalide toilet. Een van de medewerkers had hem opgehangen om wc-bezoekers te kunnen begluren. Hij is volgens een woordvoerder van de Nijmeegse Universiteit op staande voet ontslagen. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Geleidelijk wordt het vanuit het zuiden droog en breekt de zon door. Temperatuur 7 graden in het noordoosten en 15 in het zuiden. Morgen geregeld zon, in de kustgebieden af en toe een bui.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 And if you're thirsty, I will quench you with my love. And if you're hungry, I will feed you. ZFM. And not